4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De douane heeft vorige maand in de haven van Rotterdam 1500 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt tussen een partij boomstammen in een container uit Suriname... die op weg was naar Bangladesh. De kook met een geschatte straatwaarde van tientallen miljoenen euro's is vernietigd. De OM heeft het nieuws nu pas naar buiten gebracht vanwege het onderzoek. Het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch heeft de laboratoriumuitslagen van 62 patiënten verwisseld. De patiënten die werden in januari getest op een bacterie die maagklachten kan veroorzaken. Deze maand kwam de fout aan het licht bij een controle. 23 patiënten die hebben door de fout een verkeerde diagnose gekregen. Sommige patiënten kregen hierdoor geen antibiotica, terwijl ze dit wel nodig hadden en andersom. Het ziekenhuis heeft de fout gemeld bij de inspectie. Oud-president Atambayev van Kirgizië wordt aangeklaagd wegens corruptie. Elitetroepen pakten hem gisteren op in zijn woning... nadat een eerste poging woensdag dramatisch was mislukt. De arrestatiepoging die leidde tot rellen... waarbij een politieagent omkwam en ruim 100 mensen gewond raakten. De oud-president moet voorlopig vast blijven zitten. Hij wordt verdacht van zelfverrijking... en het onrechtmatig vrijlaten van een veroordeelde crimineel. En de Zuid-Koreaanse schaatsbond heeft een shorttrekker geschorst... omdat hij in het bijzijn van vrouwelijke collega's... de broek van een van zijn teamgenoten naar beneden heeft getrokken. Lim Hyo-joon, de wereldkampioen op de 1000 en de 1500 meter... mag nu een jaar geen wedstrijden schaatsen. En bij het langebaanschaatsen zijn vijf Koreanen geschorst... omdat ze alcohol hadden gedronken in het Nationale Trainingscentrum. Het afgelopen jaar zijn al meer Koreaanse schaatsers geschorst... voor diverse misdragingen. Het weer nog, vanmiddag flinke buien met kans op onweer, windstoten, hagel en plaatselijk veel regen. In het zuiden ook nog wat zon, het is een graad of 24. Morgen onstuimig met aan zee een stormachtige wind...